Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Camille Eurlings is unaniem weggestuurd als topman van KLM. Het besluit werd door alle leden van de Raad van Commissarissen gesteund, zeggen betrokkenen. In september zou de Raad al hebben besloten dat Eurlings weg moest... omdat hij de belangen van KLM niet goed genoeg verdedigt. De luchtvaartmaatschappij zit in zwaar weer... en er was te weinig vertrouwen dat Eurlings het tij kon keren... De oud-minister werd volgens sommigen al vanaf het begin tegengewerkt. Ook zou hij geen zichtbare resultaten hebben geboekt. Het contract van Eurlings liep nog tot april, maar na het besluit van de raad zou hij zelf hebben besloten om meteen op te stappen. Europa gaat de passagierscontroles op vliegvelden in het ebola-gebied in West-Afrika opvoeren. Het is volgens minister Schippers beter om daar te controleren dan op Schiphol. Ook omdat er geen directe vluchten vanuit West-Afrika in Amsterdam aankomen. De Europese ministers van Volksgezondheid kwamen vandaag in Brussel bijeen om over ebola te praten. Er is onder meer afgesproken dat de EU-landen gaan samenwerken bij het evacueren van besmette patiënten. En op de luchthaven van Madrid is een vliegtuig apart gezet omdat er mogelijk iemand aan boord was met ebola. De man heeft koorts en rilling over zijn lijf. Hij is naar het ziekenhuis in Madrid gebracht met een speciale ebola-afdeling. Het toestel van Air France kwam uit Parijs en had 163 mensen aan boord. Ze moesten hun gegevens achterlaten en daarna mochten ze gaan. Als ze zich niet lekker voelen moeten ze zich direct melden. Een man en vrouw uit het Groningse Bierum zijn schuldig aan het kweken van hennep, maar ze krijgen geen straf. Volgens de rechter past hun teelt in het Nederlandse gedoogbeleid, waarin de verkoop van hash wel is toegestaan, maar de teelt niet. De man en vrouw gaven toe dat ze hennep kweekten, tapten geen stroom af en gaven de inkomsten van de teelt op aan de Belastingdienst. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui. Tegen de avond wordt het overal droog. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knoop het Watergasmeer en Muiden. Zes kilometer aan ongeluk. Bij Muiden zijn drie rijstroken dicht. Verderop staat bij Eembrugge onze keer drie kilometer. En op de andere rijbaan richting Amsterdam... bij bruggen vier en verderop bij Muiden ook vier kilometer. A12 in de richting Den Haag voor het Gouwe Aquaduct 7 kilometer door een spoedreparatie. Er is één rijstrook dicht. A13 richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 7. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Randweg Dordrecht 3 kilometer. A20 Hoek van Holland in de richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 4. En verderop 4 kilometer bij Moordrecht. A27 vanuit Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoop het Rijnsweert en Nieuwegein 4. Verderop 4 kilometer voor Lexmond. En nog een stukje verderop 3 kilometer voor de brug Gorkum. A28 Utrecht richting Amersfoort.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 Tijdens deze wandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen neemt onze gids u mee naar de beste plekken om beurlende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u zeker niet mag missen. Om zeker te zijn van een plek tijdens deze wandeling reserveert u vooraf bij VVV Zandvoort. Meer informatie Amsterdamse waterleidingduinen. De prijs per persoon is 6,50. Voor een kind 5 euro tot 8 jaar. Het telefoonnummer is 023 5737 933. Ik herhaal 5737 933. Het e-mailadres is marketing@vvwzandvoort.nl. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV Zandvoort. En de datum is 18 19 oktober en de aanvang is half vier smiddags. Bye. <laughs> luistert naar het leukste radiostation van Nederland. While she lay sleeping I stay out late at night and play my songs Sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home. All alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, I was your knight. And I come to her and say it was alright. And I hold her tight. And she she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, find a way. While she lays waiting, I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend, and there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two, then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song. while she waits for Filmclub Simon Collum presenteert op 22 oktober aanvang half acht avonds. Aftermath. Polseman keert naar Krakau terug en komt achter het geheim van de Dwene Joden. Van september tot en met mei draait voor u elke woensdagavond om half acht... de filmkeuze van filmclub Simon van Kolm. Het zijn spraakmakende films die ook op de verschillende festivals hoge ogen hebben gegooid... en tussen de commerciële blockbusters absoluut een plek in de zand bioscoop verdienen. De, verdienen. de films zijn voor elke liefhebber toegankelijk. De entree is 7,50, inclusief koffie, thee, voorafgaand aan de film. Meer informatie Gasthuisplein 5 en de prijs per persoon is 7,50. Het telefoonnummer is 023 5717373. Ik herhaal 5717373. En de website is www.circuszandvoort.nl. Fight on me. de Fabulous Favorites op 21 oktober om half acht avonds. Magical 60 en 70 shows bij Holland Casino Zandvoort. 7500 punten bij bestelling van een à la carte hoofdgerecht. Vanaf 8 uur s avonds dubbele punten bij SPA en FNB. Voucher, kans op casino experience met onder andere limousine en een luxe diner.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 Dat heeft een woordvoerder van de Nationale Coördinatie Toeristenbestrijding en Veiligheid vanavond gezegd. Bij de instellingen komen permanent bemande politieposten. Of er een speciale aanleiding is om extra beveiliging in te stellen... wilde de woordvoerder niet zeggen. Wij monitoren continu de situatie... en aan de hand daarvan is besloten om uit voorzorg extra maatregelen te nemen. Als duur al dus de woordvoerder. Om welke gebouwen of instellingen het gaat is niet bekendgemaakt. In Amsterdam worden Joodse instellingen al langer permanent bewaakt. Dat gebeurde na de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei waarbij vier mensen omkwamen. of where a place for us. Peace and quiet and an open hand. Wait for us somewhere. There's a time for us. A summer day, a time together with a time to spare. my hand, and we're a hand. Het is vrijwel overal bewolkt met van tijd tot tijd een buiig regentje. En in een klein kans op onweer. De zone met regen trekt noordwaarts en verlaat in de loop van de middag het noordoosten. Vanuit het zuidwesten wordt het droog en trekken in de loop van de ochtend opklaringen het land binnen. Wel kan er dan nog enkele buien ontstaan, waarbij onweer niet uitgesloten is. Het wordt in de middag een graad of 16. De wind wordt in het midden en het zuiden van het land zuidwestelijk en matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het noorden is de wind tot laat in de middag zuidoostelijk. In de nacht naar vrijdag is er in het zuiden veel bewolking... en kan er af en toe regen of een enkele bui vallen. In het noorden is het droog en komen er ook enkele opklaringen voor. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden in het zuidwesten... en 8 graden in het noorden. De wind is zuidwest en zwak tot matig. Vrijdag overdag zijn er perioden met zon, maar er kan ook een enkele bui tot ontwikkeling komen. De temperatuur loopt in het middag op tot ongeveer 17 graden. De matige, aan de kust vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De maximumtemperatuur tussen de 17 en de 21 graden. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 22 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Langs de stranden vrij veel bewolking. In het zuiden van het land vrij zonnig en in een maximumtemperatuur van 22 graden. girls outside yeah. Said she loves me, yes, yes she does. Mm, gonna show me. Live entertainment bij Holland Casino met 3. 19 oktober aanbang 4 uur middags. Bij live entertainment bij Holland Casino met 3 enthousiaste muzici... spelen een plukt een repertoire van mooie popliedjes. Swingend, puur en herkenbaar. 3 combineert plezier met kwaliteit en bezieling. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein nummer 7. De prijs per persoon is 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhoudersorganisatie Holland Casino.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 Laat uw stem horen en deel uw ideeën en visie over het collegeprogramma met het college van BMW. Het college van Bloemendaal komt op 6, 8 en 10 november met een bus naar de bewoners toe om in gesprek te gaan over onder andere duurzaamheid, cultuur, werken, winkelstraten, veiligheid, recreatie en natuurlijk onderwerpen waar de bewoners zelf mee komen. Het college vindt burgerparticipatie belangrijk en speelt graag in op de ideeën en de denkkracht van haar bewoners. Want hoe denkt u over de veiligheid en welke verbeteringen wenst u in de winkelstraten? In 2015 komt er een nieuwe cultuurnota. Welke ideeën heeft u op het gebied van cultuur? En welke acties vindt u belangrijk om duurzaamheid te bevorderen? En heeft de jeugd interesse om via een jeugdraad mee te, te praten over ontwikkeling in de gemeente? Met de input van de bewoners wordt een burgerprogramma opgesteld. Het burgerprogramma dient als input, als praktijkervaring, als verdieping en als klankbord bij de realiseren van een collegeprogramma. Uw mening telt dus. Want we zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goed woon, werk en leefklimaat in onze mooie gemeente. Dus kom naar de bus en laat uw stem horen. Wij zijn benieuwd. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Hmm? Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. We're just a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Premier Mark Rutte ziet weinig in het plan van werkgeversorganisatie AWVN om ZZP'ers toegang te geven tot het stelsel van sociale zekerheid. Rutte waarschuwde in een debat in de Eerste Kamer dat het voorstel leidt tot het versoberen van opgebouwde rechten van mensen in loondienst. Ook wil hij ZZP'ers niet dwingen tot iets wat velen hen niet willen. Je moet oppassen mensen tegen hun zin in gelukkig te maken, zei Rutte. Hij wees erop dat het overgrote deel van de 800.000 ZZP'ers in Nederland... wel bewust heeft gekozen voor zelfstandigheid en er lol in heeft om niet in loondienst te zijn. Die mensen moet je niet dwingen tot verplichte verzekeringen voor werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Of verplichten een aanvullende pensioen op te bouwen, vindt Rutte. Het kabinet probeert problemen als schijnzelfstandigheid onder ZZP'ers aan te pakken. Maar Rutte waarschuwde voor het problematiseren van een hele groep ZZP'ers. Rutte zei eerlijk dat hij een plan van de AWVN niet meteen werkelijkheid ziet worden. Ook omdat het een enorme operatie zou zijn. Hij toonde zich op aandringen van de Partij van de Arbeid... die ervoor had gepleit de AWVM-plan serieus te nemen. Wel bereid om de discussie over allerlei aspecten... rond het ZZP-schap verder te voeren. Tell me, said the elephant... Tell me, brothers, if you can... why all the world is full of creatures... Yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have to run from man the hunter, never say. zondag 19 oktober zal het Zandvoort Mannenkoor onder leiding van Wim de Vries een concert verzorgen. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Classic Concert Zandvoort. U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. Voor meer informatie www.classicconcerts.nl of Toosbergen telefoonnummer 06 518 538 14. Ik herhaal 06 518 538 Wim de Vries geeft sinds 2004 leiding aan het koor en is een van de leden van het eerste uur. Wim de Vries heeft met zijn dirigentschap tien jaar lang het koor op uitstekende wijze geleid en vormgegeven. Onder zijn bezielende leiding mooie successen en mooie, mooie concerten verzorgd in binnen- en buitenland. Het bestuur heeft gemeend dat het Zandvoort Mannenkoor aan verfrissing toe is en heeft in samenspraak met Wim het besluit genomen om afscheid van hem te nemen. Zondag 19 oktober aanstaande is zijn laatste wapenfeit... en hoopt Wim de Vries in het concert op een succesvolle afsluiting... van zijn dirigentschap bij het Zandvoort Mannenkoor. Het bestuur biedt de vertrekkende dirigent en echtgenote op zondag 2 november een receptie aan... en zal op passende wijze afscheid nemen van Wim de Vries. Musical In zal een bijdrage leveren aan dit concert. Musical In is een vrouwenkoor met een gevarieerd repertoire. De naamgeving van het koor verwijst naar het uiteenlopende stijlen waarin gezongen wordt. Van Mozart tot musical en softpop. Merendeel vierstemmig gezongen. De samenwerking tussen het Zandvoort Mannenkoor en Musical In is al een oude. en stamt vanaf het moment dat de laatste mannenkelenen van het toen nog gemengde Musical In koor aanschoven bij het Zandvoort Mannenkoor.